Rond deze tijd houdt de Franse president Hollande een televisietoespraak. Ook in Nederland wordt gedemonstreerd tegen de aanslag in Parijs en voor persvrijheid en democratie. Op Facebook is opgeroepen vanavond naar Den Haag en Amsterdam te komen. In Den Haag is de betoging op het Spuiplein, in Amsterdam op de Dam. De Verenigde Staten hebben Polen gevraagd om filmmaker Roman Polanski uit te leveren. De VS wil hem berechten voor misbruik van een minderjarig meisje in 1977. Het is nog onduidelijk of Polen gehoor geeft aan dat verzoek. Polanski heeft voor het misbruik al korte tijd vastgezeten. Daarna ontvluchtte hij de VS. En de Nederlandse journalist Mehmet Ulger noemt het een pesterijtje dat hij vanochtend door de politie is verhoord op de luchthaven van Istanbul. Hij werd verhoord omdat hij in 2013 in een Turkse rechtszaal foto's had gemaakt. Na twee uur was hij alweer vrij. Volgens hem heeft de aanwezigheid van minister Koenders in Turkije daar mogelijk aan bijgedragen. Gisteren werd in Turkije de journaliste Frederike Geerdink ook een paar uur vastgehouden. Het weer, later vanavond en vannacht regen en het gaat harder waaien.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 Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Franse president Hollande heeft voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd. Om 12 uur wordt een moment van stilte gehouden en de vlaggen in Frankrijk zullen drie dagen lang half stok hangen. In een televisietoespraak zei Hollande dat de belangrijkste boodschap van Frankrijk vrijheid is. En zij zijn onze helden, zei hij over de twaalf doden die zijn gevallen bij de aanslag op het weekblad Charlie Hebdo. Ze zijn gestorven omdat ze de Franse identiteit uitdroegen, vrijheid. Verder zei Hollande, we moeten onszelf blijven, eenheid is ons beste wapen... En vrijheid gaat boven barbarij, dat moet ons antwoord zijn, want zo kunnen we winnen. Speciale eenheden van de Franse politie hebben invallen gedaan in twee appartementen in Parijse voorsteden. Dat meldt de krant Le Parisien. De invallen zouden verband houden met de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo.